Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De dag is nog maar net begonnen, maar we hebben er alweer een gouden medaille bij. Sharon van Rouwendaal was net de snelste bij de 10 kilometer open water zwemmen. Sharon van Rouwendaal, er staat geen maat op. Daar ziet ze de plank, ze kan alleen nog maar eventjes aantikken. Daar is het goud van Sharon van Rouwendaal. Ze doet het gewoon opnieuw. Acht jaar na de Spelen van Rio, toen was het aan de Copacabana. Nu doet het in de scène. Sharon van Rouwendaal. Een fenomeen is het in open water. En vanavond zijn er nog meer medaillekansen voor Nederland. De mannenhockeyfinale is om 7 uur. En daarna gaat Femke Bol voor goud op de 400 meter horden. Het aantal jongeren dat tijdenlang niet buiten komt en niemand spreekt, neemt toe. Nieuwsuur checkte het bij 15 GGZ-instellingen. Daarvan zeggen 12 dat ze vaker horen van scholieren of studenten... die zo erg in de put zitten dat ze zich bijvoorbeeld opsluiten op hun kamer. Joris van 23 was er één van. Het grootste deel van mijn dagen was gevuld met in mijn bed liggen... mezelf opsluiten in mijn kamer, de deur barricaderen... dat er niemand binnen zou kunnen komen. Eh, ehm, ik denk niet dat ik me ooit zo eenzaam gevoeld heb als toen, nee. Hulpverleners denken dat de toename te maken heeft met prestatiedruk en social media. Mogelijk hebben de maatregelen tijdens de coronapandemie de boel verder verergerd. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over Mpox. Dat virus heette eerder nog het apenpokkenvirus. Het virus zou nu om zich heen grijpen in Congo. Ruim 500 mensen zouden er daar dit jaar al aan zijn overleden... zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. The number of cases reported in the first months of this year... the number reported in all of last year. Ja, er waren in Congo in de eerste helft van dit jaar dus evenveel gevallen van mpox als in heel vorig jaar.